Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Europese economie krimpt dit jaar, maar voor volgend jaar is voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft Eurocommissaris Reen gezegd bij de presentatie van de economische ramingen van de EU. Reen verwacht dit jaar 0,3% krimp, maar volgend jaar groeit de economie in de eurolanden naar verwachting met 1% en in de hele EU wordt 1,3% groei verwacht. De Nederlandse economie groeit volgens Reen volgend jaar ook, namelijk met 0,7%. Nederlandse begrotingstekort is volgens de EU hoger dan de toegestane 3%, maar daarbij is het vijfpartijenakkoord niet meegerekend. Cijfers zijn somberder dan in november, toen kwam Reen ook met een verwachting voor 2012. In Griekenland is enige vooruitgang geboekt bij de formatie van een nieuwe regering. Partijleider Samaras van Nieuwe Democratie, de grootste partij van het land, heeft gezegd dat hij bereid is tot een coalitieregering toe te treden of een minderheidsregering te steunen. Momenteel probeert de oud-minister van Financiën Venizelos, die nu de leider is van de PASOK-partij, een regering te vormen. Hij is de derde formateur die het probeert. En gisteren bereikte hij overeenstemming met de kleinere linkse partij Dimar over de hoofdlijnen van het beleid. Tijdens de rechtszaak tegen Anders Breivik heeft een van de nabestaanden een schoen richting Breivik gegooid. De man schreeuwde daarbij, moordenaar loopt naar de hel. Veel mensen begonnen te applaudisseren en riepen bravo. De schoenengooier is uit de zaal gezet. ik, zei volgens Noorse media, als jullie iets willen gooien, moeten jullie dat doen als ik de zaal in of uit word geleid. De zitting is inmiddels hervat. In Indonesië hebben reddingswerkers twaalf lichamen gevonden bij het woensdag verongelukte Russische vliegtuig. Autoriteiten gaan ervan uit dat alle 45 inzittenden zijn omgekomen. Bergingswerk gaat traag vanwege de steile hellingen van de vulkaan waar het toestel tegenaan vloog. De Sukhoi Superjet 100 had potentiële kopers voor het toestel aan boord. Het weer. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en breekt vanuit het westen de zon steeds meer door. Maximum temperatuur is al bereikt. Het wordt vanmiddag alleen nog maar kouder. Dit was het NO. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A10 Oost tussen Knoop het Watergraafsmeer en de Zeeburgertunnel, 2 kilometer.